Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Jesselgus van Justitie heeft namens het kabinet excuses aangeboden... aan de nabestaanden van Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Ze werden alle drie beveiligd en toch vermoord. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid ging er van alles mis... in de periode voor de moorden in hun beveiliging. De minister trekt zich dat heel erg aan. Dit gaat over hebben we mensen goed genoeg kunnen beschermen en beveiligen... En het onderzoek laat zien dat daar fouten zijn gemaakt. Daar heb ik mijn eh, excuses voor aangeboden aan de nabestaanden. En ik heb daarbij ook eh, kunnen vertellen dat we alle aanbevelingen overnemen... en vervolgens ook volop bezig zijn om ervoor te zorgen dat we het hele stelsel hervormen. Eh, en daar zijn we nu ook mee bezig. Volgens het rapport werkten verschillende veiligheidsdiensten compleet langs elkaar heen... waardoor ze te laat door hadden dat deze mensen gevaar liepen. Italië gaat ChatGPT verbieden. Dat is die chatbot die op commando bijna perfecte teksten kan schrijven. Volgens de Italiaanse privacy-toezichthouder houdt het Amerikaanse bedrijf achter het populaire programma zich niet aan de Europese privacywet. ChatGPT verzamelt superveel persoonlijke gegevens. Die worden gebruikt om het algoritme beter te maken. Maar volgens Italië is het moederbedrijf van ChatGPT daar niet duidelijk genoeg over voetballer El Jacoubi heeft voor het eerst van zich laten horen... sinds hij zijn aanvoerdersband is kwijtgeraakt bij Excelsior. Hij wilde de One Love Band niet dragen. Dat is een actie van de KNVB tegen racisme en discriminatie. In een YouTube-video zegt hij dat hij het voor hem te verplicht voelde. Wat je heel vaak ziet, dat is het stukje George Bush-effect. If you're not with us, then you're against us. Dus op het moment dat je niet voor bent, ben je bijvoorbeeld al direct volledig tegen. Ja. Maar dat, dat is niet zo. Ik vind dat iedereen eh, de actie moet uitdragen zoals hij dat zelf wil. Je moet alleen niet andere mensen opdringen om iets te doen op het moment dat ze er niet voor zijn. Volgens El Jacobi zijn er nog genoeg andere aanvoerders die de One Love band ook niet willen dragen. Maar dat doen ze toch omdat ze geen gezeik willen. Krijg je nog het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Het is een graad of 14. Ook morgen regenachtig. Het is dan iets minder zacht. 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland hebben we te maken met een druk eh, vrijdagmiddagspits. Dit heeft vooral te maken natuurlijk met al de regen die er valt. Deze vertraging is op dit moment op de A5, hoofddorp richting Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Het rijdt daar langzaam over 6 kilometer en de vertraging is een kwartier. En op de A10 Zuid richting Diemen tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveld... rijdt het langzaam over bijna 10 kilometer en de vertraging ook hier is een kwartier.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 aan de nabestaanden van Peter R. de Vries, advocaat Dirk Wiersum en Ridouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is er veel misgegaan rond hun beveiliging. Drie mannen zijn veroordeeld tot taakstraffen van 80 uur... voor het plakken en verspreiden van stickers met racistische teksten in Breda. Twee van hen worden ook verdacht van de projectie van racistische leuzen... op de Erasmusbrug tijdens de afgelopen jaarwisseling. En de paus mag morgen waarschijnlijk het ziekenhuis in Rome verlaten. De 86-jarige paus Franciscus herstelt goed van een bronchitis. Hij wil zondag bij de mis voor Palmpasen aanwezig zijn. Het weer, het is 13 graden en bewolkt. Op veel plaatsen valt er een bui. Ook vanavond blijft het regenen. Zandvoort.